uur. moet met het RWS Journaal, zegt oud-Shell-topman Van der Veer tegen de Volkskrant. Hij is de bron van Zelstra's verhaal dat Poetin op een bijeenkomst sprak over de uitbreiding van Rusland. De minister zei eerder dat hij Poetin zelf had horen spreken. Waarschijnlijk is er vandaag een kamerdebat over Zelstra's leugen. In Polen zijn zes mensen opgepakt voor hun rol in de verkoop van een chemieconcern, onder wie twee ex-bankiers van ING. Het aandeel van de staat werd voor 150 miljoen verkocht, terwijl het drie keer zoveel waard was. Ook een voormalig onderminister van Financiën is aangehouden. Het aandeel kwam terecht bij het bedrijf van een Poolse miljardair, die zegt dat de prijs wel eerlijk was. Een deskundige die het rapport over de effecten van meer vliegverkeer op Lelystad Airport zou doorlichten, heeft zich teruggetrokken. Hij is getrouwd met de directeur van de commissie die dat rapport gaat beoordelen, ontdekte de Stentor. De beoordeling zou onafhankelijk moeten zijn. Over het rapport is veel te doen geweest. Door rekenfouten leken vliegtuigen minder lawaai te maken dan ze in werkelijkheid doen. De deskundige zegt met zijn vertrek de schijn van belangenverstrengeling te willen voorkomen. Bij een vrouw in de Amerikaanse staat Oregon zijn 14 wormen uit het oog verwijderd. Het gebeurde al in 2016, maar wetenschappers schrijven nu dat ze de eerste mens is die besmet raakte met een oogparasiet die vooral bij vee voorkomt. De vrouw had in 2016 paard gereden en gevist in een veerijk plattelandsgebied. Na een week irritatie aan haar oog haalde ze zelf een kleine doorzichtige worm uit het oog. Dokters verwijderden nog eens 13 wormpjes. Daarna had ze verder geen klachten meer. Het weer op de meeste plaatsen vriest het licht. Vooral in de kustgebieden kan een winterse bui vallen. Lokaal kan het glad worden. Overdag aardig wat zon, maar in het zuidwesten is er in de loop van de dag wel kans op wat neerslag.